5 uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten gaat de afzettingsprocedure tegen president Trump een nieuwe fase in. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi... heeft de voorzitter van de Commissie voor Justitie gevraagd een aanklacht te formuleren. Daarmee loopt de democraten vooruit op een latere stemming in het huis... over een mogelijke impeachment van de president... Het daadwerkelijke besluit om de president af te zetten... ligt niet bij het Huis van Afgevaardigden. Daar gaat de Senaat over, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. De NS verwacht dat dit jaar 92,6 van de reizigers zonder vertraging aankomt. Dat is evenveel als het record van vorig jaar. Wel moeten meer reizigers staan in de trein. Volgens de NS is daar op een aantal drukke trajecten niets aan te doen... omdat daar niet meer treinen kunnen worden ingezet. Het meisje van elf uit Lelystad, waarvoor eerder vanmiddag een Amber Alert werd uitgegeven, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid teruggevonden in het centrum van Lelystad. De politie verstuurde de Amber Alert omdat het meisje gisteren werd ontvoerd door haar vader. Hij is aangehouden. Cyprus stapt naar het internationaal gerechtshof in Den Haag... om een eind te maken aan de Turkse gasboringen bij het eiland. Turkije houdt het noorden van Cyprus al tientallen jaren bezet. Het gas is gevonden ten zuiden van het eiland. Volgens internationaal recht mag Turkije er geen aanspraak op maken... maar dat land is daar toch bezig met het boren naar gas. Op Samoa is een grote inentingscampagne begonnen tegen de mazelen. Op het eiland in de Stille Oceaan zijn in korte tijd tientallen mensen overleden... aan de gevolgen van de besmettelijke ziekte, vooral kinderen onder de vijf jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat angst voor vaccinaties de oorzaak is van de uitbraak. Het weer. Op sommige plekken blijft het nog lang nevelig. Vanavond bewolkt en een toenemende wind. Aan de kust wordt die stormachtig. Morgen valt van tijd tot tijd regen. Het wordt dan met een graad of 8 iets zachter dan vandaag. Het weekend wordt wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in deze vroege Sinterklaasavondspits... die staan op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag. Een kwartier vertraging voor knooppunt de Nieuwe Meer... Vanuit Amsterdam naar Den Haag gaat het langzaam tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. Er is 20 minuten oponthoud op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 20 minuten file rijden op de A10 Koenplein Watergraafsmeer. Bij de afrit Watergraafsmeer staat van de file bij Amsterdam Slotermeer. Op de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn voor Schiphol-Oost 20 minuten in de file. Dat geldt ook voor de N202 richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22.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 Free. Rock. Free. Rock. Free. Rock. Rock. Rock. arrested, gonna do some time. He got out three years from now just to commit more crime. A businessman is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes.